Wie niet naar huis ging, werd opgepakt. Eén vrouw is aangehouden omdat ze een agent zou hebben mishandeld. Volgens verschillende media wilden de demonstranten naar het hoofdbureau van de Rotterdamse politie gaan... omdat daar vier mensen vastzitten voor het bekladden van het kantoor van Maersk afgelopen maandag. Die rederij zou F-35-onderdelen naar Israël verschepen. De Amerikaanse president Trump heeft een uur lang gebeld met de Russische president Poetin. Volgens Trump spraken ze over de aanvallen van Rusland en Oekraïne. Poetin zou hebben gezegd dat een reactie van Rusland op de Oekraïnse droneaanvallen op luchtmachtbasis niet uit kan blijven. Poetin noemde de aanvallen terreurdaden. Ook stelde hij dat Oekraïne doelbewust gesprekken over een bestand saboteert. Trump zegt dat zijn gesprek met Poetin goed was, maar dat het niet zal leiden tot een onmiddellijke vrede. In de Nations League heeft Portugal zich geplaatst voor de finale. In München werd met 2-1 gewonnen van Duitsland. Vlak na rust kwamen de Duitsers op voorsprong... maar Portugal wist de wedstrijd om te buigen door twee keer in vijf minuten te scoren. Komende avond spelen Frankrijk en Spanje tegen elkaar in de andere halve finale. De finale is aankomende zondag. Op Roland Garros heeft Novak Djokovic de halve finale bereikt. De Servische tennisser versloeg de Duitser Alexander Zverev in vier sets. Djokovic is op jacht naar zijn 25e Grand Slam titel. Hij speelt in de halve finale tegen de, Hij speelt in de, halve finale tegen de Italiaan Yannick Sinner.